Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag definitief geen vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Het kabinet komt met een landelijk verbod omdat zorgmedewerkers daarom hebben gevraagd. Zij denken dat het met een combi vuurwerk en corona te druk zou worden in de ziekenhuizen. En daar is staatssecretaris Van Veldhoven het mee eens. We hebben met z'n allen geklapt voor de medewerkers in de zorg. Het kabinet wil eigenlijk dit jaar helpen door tijdens dat oud en nieuw niet te zorgen voor aanvullende druk op die zorg en die handhaving. Door het afsteken van vuurwerk, Daarom dus een eenmalig jaarlijk dit jaar het eh, vuurwerkverbod. Wie toch vuurwerk afsteekt krijgt een boete van minimaal 100 euro en een strafblad. De vuurwerkverkopers krijgen 40 miljoen euro als schadevergoeding... omdat ze volgende maand niks mogen verkopen... en omdat ze al het vuurwerk een jaar lang veilig moeten opslaan. Er worden steeds meer politici bedreigd en de bedreigingen worden ook steeds ernstiger, zegt het Openbaar Ministerie. Ze maken zich daar vooral zorgen over de vele middelbare scholieren die politici bedreigen. Soms zijn het zelfs kinderen onder de 12. Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen. Afgelopen dag hebben 6109 mensen te horen gekregen dat ze corona hebben. Het zijn er ruim 450 meer dan gisteren. Politie en burgemeesters in het oosten van het land zijn bezorgd over de opkomst van de drug 3-MMC, ook wel bekend als poes. Vooral jongeren gebruiken die drugs, zegt deze burgemeester. Kinderen van, van 13, 14 jaar die uh, wikkels openmaken en het op hun telefoontje leggen om het eh, door hun neus naar binnen te snuiven. En dat is toch best wel redelijk schokkend voor, eh, voor die leeftijd. het is ook niet zonder gevaar, zegt de verslavingszorg. Dat je je bloeddruk verhoogt, dat je hartslag veel te hard gaat. Eh, en het heeft ook de behoefte om meer te nemen, dus vermoedelijk wat verslavend. je kan er ook soms een beetje angstig van worden. De druk poes is legaal te koop via internet. De makers van dit soort designerdrugs omzeilen de wet door de chemische samenstelling net iets te veranderen als een bepaald middel wordt verboden. 3MMC lijkt bijvoorbeeld sterk op 4MMC, oftewel miauw miauw, die is wel verboden. Krijg je het weer nog. Op de meeste plekken wordt het droog vanavond, behalve in het zuidoosten. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een grijze dag, maar wel ook droog.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 And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get you get what you please. We bout to get it on take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go broke. Cause I like what I see baby. I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So 5500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate better, better, hate better, better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. dreams that I Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody? het zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overtreders van het landelijk vuurwerkverbod krijgen een boete van 100 euro en een strafblad, zegt minister Grapperhaus. Hij waarschuwt dat het verbod met de oud en nieuw streng wordt gehandhaafd. Het aantal politici dat wordt bedreigd neemt toe en de bedreigingen worden steeds erger. Dat zegt de Haagse hoofdofficier van Justitie Zwinkels. Onder de daders zijn ook kinderen onder de 12 jaar. Tata Steel in IJmuiden wordt mogelijk losgemaakt van de verliesgevende Britse tak en komt mogelijk in Zweedse handen. Het Indiase moederbedrijf onderhandelt daarover met het Zweedse SSAB. Het weer, vanavond opklaringen, morgen overwegend bewolkt met in het westen wat regen of motregen bij een graad of 15.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 if you want ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. it was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, 1969, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about seven, eight songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost two years to survive in the beginning I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be.